Het zijn er twee. Eerst een lichte en toen een wat zwaardere na een gaslek. En dat gaslek ontstond weer na werkzaamheden hier in een aantal woningen van een appartementencomplex van vijf hoog, waar dus werd gewerkt. Direct na het gaslek is een deel van die flat ontruimd. De bewoners van acht woningen zijn toen geëvacueerd en vervolgens volgden toen die twee explosies. Daarbij eh, zijn dus gewonden gevallen, onder meer mensen van de brandweer. Je zei het al, hoe het met ze is op dit moment weet ik niet. Maar eh, er is flink opgeschaald. Veel brandweer, veel ambulances. En dat is op dit moment, terwijl iedereen hier op afstand wordt gehouden, de situatie. Er zijn in ons land weer meer opvangplekken bijgekomen voor mensen uit Oekraïne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn er ruim 1300 extra bedden beschikbaar. In totaal zijn er nu nog meer dan 10.000 opvangplekken vrij. Er moeten wapens komen op de onbemande drones van Defensie. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Sinds kort heeft Nederland vier drones en gisteren is de eerste trainingsvlucht gemaakt. De drone kan een lange tijd observeren boven land en zee, maar is niet bewapend. Dat wilde de Kamer zo houden, maar door de oorlog in Oekraïne zijn ze om. En na weken van geruchten is het nu officieel. Succestrainer Erik ten Hag vertrekt na dit seizoen van Ajax naar Manchester United. Moet een nieuw hoofdstuk worden in zijn succesverhaal. Bij zijn eerste klus als trainer tien jaar geleden bij Go Ahead Eagles promoveerde hij meteen met zijn team naar de eredivisie. De Adelaars Horst Maar wij zijn terug! En na een avontuur in Duitsland kwam hij terug om met FC Utrecht de bekerfinale en Europees voetbal te halen. Ik ben ongelooflijk trots op de staf en de spelersgroep. En ik denk dat het voor de eh, heel veel spelers ook een bevestiging is hoe diep je moet gaan in je vermogens om dat te bereiken. De mens kan namelijk veel meer dan hij zelf denkt. Met Ajax won hij daarna twee keer de beker, deed hij het goed in de Champions League en ze werden twee keer landskampioen. Misschien komt daar binnenkort nog een derde keer bij. Het weer lekker zonnig, in het oosten wat meer wolken. 15 graden in Friesland, 18 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Akersloot en Knopend Kooimeer. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A10 de ring van Amsterdam, de A10 Zuid naar Amersfoort...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 Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix er wat twee. En in de weken daarna was alles koek en hij. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof. Van met alle respect, ik had er niemand En ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het noodweer zo, ik ga naar buiten En natuurlijk lieverd iedereen Verdient een tweede kans Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant, leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel Heb ik me niet een beetje aangesteld pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Oh, Want nu is ze het echt niet meer voor mij Ook los zoete witte wijn en die pizza met ananas a show with everything.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 <laughs> je t'ai donné la vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras, c'est du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tout d'abord, tu m'idéalises. Avant que tu me méprises. Ok, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis, bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y aura papy, aura mamie.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 Ooh, baby, we can go fast. I'll drive and you just lay back. I got the flavor, the last, yeah, the sweetest pie. I might take you home with us. I might give you all Let me Come get your clothes up. The sweetest pie. Ooh, that's the ride of your life. Hold on, cause baby, I might, I might just give you a bite of the sweetest pie. Ooh, real hot girl shit. Me and Dua Lipa finna get the party lit.